van 2 uur. Kasper Meijer met het NOS poseerde de schutter met die confederatievlag. De demonstranten verscheurden ook een Israëlische vlag en brachten de Hitler goed. Zo'n 12.000 mensen hebben van de afgelopen dag de pier van Scheveningen bezocht, meldt Omroep West. Het bouwwerk was voor het eerst in bijna twee jaar weer open voor het publiek. In 2012 moest de pier op last van de brandweer dicht vanwege achterstallig onderhoud. Vorig jaar werd het bier gekocht door een vastgoedbedrijf en een hoteleigenaar... die het bouwwerk nu stukje bij beetje renoveren. De natuurbranden in Griekenland hebben toch een slachtoffer geëist. In eerste instantie werd gemeld dat er geen slachtoffers waren... maar vandaag vonden brandweerlieden in Athene een lichaam. Het gaat vermoedelijk om een man die sinds gisteren werd vermist. Hij ging elke ochtend wandelen in het gebied... Intussen zijn ook twee imkers opgepakt voor het veroorzaken van de brand. Die ontstond toen de twee bijen probeerden uit te roken met een vuurtje. De republikeinse presidentskandidaat en vastgoedtycoon Donald Trump heeft opnieuw ophef veroorzaakt. Hij zei tijdens een bijeenkomst dat senator en oud-presidentskandidaat John McCain geen oorlogsheld is, omdat hij tijdens de Vietnamoorlog gevangen is genomen. McCain was ruim vijf jaar krijgsgevangene. Andere republikeinse kandidaten namen het meteen voor hem op en noemden Trump ongeschikt om president te worden. Tijdens de 14e etappe van de Tour de France is er een beker urine naar gele truidrager Chris Froome gegooid. Dat zei de renner van Team Sky na afloop. De toeschouwer die de urine gooide schreeuwde dopinggebruiker naar Froome. Hij noemt de actie smerig en respectloos.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 I thought I'd just die. Do you remember when we used to have so much used to cry sometimes. Those days are gone. Do you remember? tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. Pretty green eyes. So full of sparkle and such light.